De meeste Nederlanders die zondagavond uit Wuhan naar Nederland terugkeerden... mogen thuis in quarantaine zitten. Ze moeten dan wel binnen blijven en ze mogen geen bezoek ontvangen of pakjes aannemen. Niet iedereen zit thuis in quarantaine. Sommige mensen willen dat niet. En ook zijn niet alle huizen geschikt voor thuisquarantaine, zoals studentenhuizen. In België is bij iemand het coronavirus vastgesteld. Het is een van de negen Belgen die zondag uit Wuhan zijn opgehaald. Mensen die hun boetes willen betalen, maar dat niet kunnen omdat ze grote schulden hebben... kunnen vanaf 1 april een adempauze krijgen. Het kabinet wil zo voorkomen dat boete op boete wordt gestapeld. Tijdens de pauze moet wel de schuldhulpverlening worden ingeschakeld. Er is een doorbraak in een ruim 20 jaar oude moordzaak in Zwanenburg in de buurt van Haarlem. De zaak staat ook bekend als de kettingmoord. In 1999 werd het slachtoffer gevonden in het water en was vastgebonden met een ketting. De politie heeft nu de identiteit van het slachtoffer achterhaald. Uit DNA-onderzoek blijkt dat het slachtoffer een man van 55 van Turkse afkomst is. Het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Jacob Zuma... omdat hij zonder reden is weggebleven bij een rechtszaak tegen hem. Zuma wordt beschuldigd van corruptie tijdens zijn ambtsperiode... en het aannemen van steekpenningen voordat hij president werd. Het arrestatiebevel wordt pas van kracht als Zuma ook bij de volgende zitting begin mei niet verschijnt. Zuma's advocaat zegt dat de oud-president ziek is en in het buitenland wordt behandeld. Het weer trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel of natte sneeuw. In de loop van de middag wordt het droger en breekt de zon wat vaker door bij 7 graden. Vanaf morgen is het een paar dagen droog. De zon schijnt geregeld en overdag is het ongeveer 8 graden. In de nacht temperaturen rond het vriespunt.